Informateur Roosentaal stelde gisteren vast dat een kabinet van VVD, PVV en CDA niet mogelijk is. Vandaag voert hij afzonderlijke gesprekken met de fractieleiders Cohen, Verhagen, Pechtold, Halsema en Rutte. Er zijn twee mogelijke coalities. Paars Plus met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. En een brede coalitie van VVD, PvdA en CDA. Pechtold is net als Cohen voor Paars Plus. Hij vindt dat er haast moet worden gemaakt. En daarom moeten de andere partijen volgens hem nu eerst duidelijk maken wat ze willen. Volgens Pechtold kan Paars Plus alleen slagen als de PvdA echt de economie en de financiën wil hervormen. En als de VVD zich op sociaal-cultureel gebied minder rechts opstelt. De hoogste bestuurder van het Zuid-Franse departement Var verwacht dat het dodental van het noodweer van dinsdag nog verder oploopt. Er zijn 25 lichamen gevonden en volgens Franse media worden er nog 30 mensen vermist. Een van de vermisten zou een baby zijn van een maand oud die uit de armen van zijn moeder viel. In het gebied wordt druk gewerkt aan het opruimen van de ravage. De Wereldbank heeft geld beschikbaar gesteld om het oprukken van de Sahara te stoppen. De bank trekt 96 miljoen euro uit om een zogenoemde groene muur van bomen te planten. En die moet bodemerosie vertragen, wind tegenhouden en regenwater in de bodem vasthouden. Afrikaanse leiders hebben daar in Tjaat met elkaar over gesproken. Het plan is al een paar jaar oud, maar is vanwege geldgebrek nog niet uitgevoerd. De grote groene muur moet ongeveer 7100 kilometer lang worden. Hij begint in Senegal in het westen en eindigt in Djibouti in het oosten en doorkruist elf Afrikaanse landen. De president van Tjaad noemde de groene muur de Afrikaanse bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering. Het weer vannacht helder en 10 graden. Overdag in het zuiden zonnig, later overal bewolkt en 21 graden. Dit was het NOS Journal.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 ¡Rue! el sonido del mar. she's